Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Terreurgroep Boko Haram is bereid om de helft van de ontvoerde Nigeriaanse schoolmeisjes vrij te laten. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph. In ruil wil Boko Haram dat gevangen genomen strijders en familieleden vrijkomen. Eerst werd de vrijlating van commandanten geëist, maar dat is onbespreekbaar voor de Nigeriaanse regering. Bij een busramp in Colombia zijn zeker 32 kinderen omgekomen. De, groep was op weg naar huis na een kerkbezoek in het noorden van het land toen de bus in brand vloog. Veel slachtoffers zijn jonger dan 14. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Nederlanders helpen in Servië en Bosnië mee tegen overstromingen. Een hulpcoördinator en een waterdeskundige zijn op de Balkan om de hulpverlening te ondersteunen en te kijken hoe het waterpeil omlaag kan. De zware overstromingen hebben aan tientallen mensen het leven gekost. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt contact met het Rode Kruis... over mogelijk verdere hulp aan de getroffen gebieden. Astronaut André Kuipers heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van zijn collega Wubbo Okkels, de eerste Nederlander in de ruimte. Hij zegt dat Okkels altijd een voorbeeld voor hem is geweest. Ook prijst Kuipers het innovatieve werk van Okkels, die volgens hem gepassioneerd bezig was met duurzaamheid. In Brazilië is een gijzeling in een gevangenis beëindigd. Meer dan 100 bezoekers en een paar bewakers werden een dag lang vastgehouden door gevangenen. Ze werden vrijgelaten toen de autoriteiten besloten om een aantal gedetineerden over te plaatsen naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Het weer vrij helder, plaatselijk kan een mistbank ontstaan. Overdag opnieuw veel zon en wat bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden.